Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Nijmegen hebben supporters van NEC de confrontatie gezocht met de politie. Dat deden ze na de verloren derby tegen Vitesse. Honderden mensen mogen het stadion niet uit vanwege de onrust. Buiten stadion De Goffert is een politiebusje vernield. Omroep Gelderland meldt dat een verslaggever is bedreigd... en iemand met een scooter over zijn voet heen is gereden. De mobiele eenheid heeft volgens de regio Omroep meerdere mensen opgepakt. Kort na het verlies van NEC stortte een deel van het uitvak in het stadion in elkaar. Op dat moment vierden hossende fans van Vitesse de 1-0 overwinning. Er lijken geen gewonden bij te zijn gevallen. Tijdens een protestmars tegen de woningcrisis in Rotterdam... heeft de politie kort ingegrepen om een groep uit elkaar te drijven. Volgens de politie isoleerden agenten een groep... die mogelijk verboden voorwerpen zoals boksbeugels en vuurwerk bij zich had. Een andere groep was het daar niet mee eens... En daarom ontstond er een opstootje, zegt de politie. Het woonprotest begon in het Afrikaanderpark, waarna betogers een mars liepen. Mensen droegen spandoeken met teksten als... Pluk de dag, niet de huurders en huisjesmelkers, functie elders. Bij het plaatsje Boegen in het zuidwesten van Duitsland... zijn drie mensen om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Het toestel belandde in een bos. De wrakstukken liggen over enkele honderden meters verspreid. De Duitse politie heeft nog geen details bekendgemaakt over de inzittenden en de oorzaak van de helikoptercrash. Zoals verwacht hebben de Duitse Groenen officieel ingestemd met onderhandelingen over een coalitieregering door de SPD, de FDP en de Groenen zelf. Daarmee lijkt de stoplichtcoalitie een stap dichterbij te zijn gekomen. Morgen moet het FDP-bestuur nog officieel akkoord gaan. Het weer op veel plaatsen grijs. De komende uren kan er in de kustprovincies wat lichte regen vallen. De temperatuur daalt vannacht naar 3 tot 10 graden. Morgen meer zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt is een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Bij Permanent is de weg helemaal dicht vanwege dat ongeluk...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 to fucking favorite music's your on, on. Give me a command and I'll do what you ask. Cause my favorite music's your on, on. Give me a command and I'll do what you ask. Cause I love when you sing out loud. Oh, mama, mama mia. hoofdletter Z van Zon, Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner. Never made it up to Minnesota, North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was safe.